Een elektrische bakfiets kwam eind september op een spoorwegovergang in problemen... en werd geramd door een trein. Vier kinderen kwamen om, een vijfde kind en de begeleidster raakte zwaar gewond. Na aanleiding van het ongeluk mogen stints sinds 1 oktober de openbare weg niet meer op. In Londen stemmen de parlementsleden van de conservatieve partij... over het aanblijven van premier May als partijleider. Vlak voor de stemming hield May een toespraak. Daarin zei ze dat ze de partij niet zal leiden bij de verkiezingen. Die staan gepland voor 2022. May heeft aan zo'n 160 steunbetuigingen genoeg. Maar ook als ze de vertrouwensstemming met een kleine meerderheid wint... kan dat volgens Britse media problematisch zijn. Dan neemt de roep om haar aftreden toe, is de verwachting. McDonald's werkt aan een plan om het gebruik van antibiotica in het rundvlees te verminderen. In 2022 moeten de maatregelen effect krijgen. McDonald's is een van de grootste rundvleesverwerkers ter wereld. Door resten van antibiotica in het vlees worden bacteriën resistent en zijn ziekten moeilijker te bestrijden. Nog deze maand begint in tien landen met de grootste afzetmarkt van de fastfoodketen een proef. Daar wordt vastgelegd welke antibiotica bij het rundvee worden gebruikt. Op basis daarvan wordt bepaald wat er moet gebeuren om die hoeveelheid terug te brengen. Het vlees dat in Nederland wordt gebruikt, in hamburgers, valt al onder strengere Nederlandse regels. Tegen drie mannen die folders met anti teksten verspreiden in Amsterdam... eist het OM taakstraffen van 40 uur. De teksten komen uit de Bijbel, de Koran en de Torah. In de folder werd een verband gelegd tussen homoseksualiteit en kindermisbruik. Diverse mensen vonden dat beledigend en deden aangifte. En het weer nog. Als de computer meewerkt. Het weer, dat houdt u van ons te goed. We sluiten hierbij af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.